Dit van der Linde met het NOS-journaal. De bevrijding van vier gijzelaars vanochtend in de Gazastrook ging gepaard met tientallen en mogelijk honderden doden en gewonden. Een van de ziekenhuizen in Gaza zegt dat er bijna 100 dode Palestijnen zijn binnengebracht na de Israëlische aanval. In Israël is met grote blijdschap gereageerd op de bevrijding van vier gijzelaars. Ze werden op 7 oktober ontvoerd en zaten sindsdien vast in de Gazastrook. De vier zijn in goede gezondheid. De Duitse politie heeft mogelijk een terreuraanslag tijdens het EK vereideld. Volgens de krant Bild is er op het vliegveld van Keulen en Bonn een man opgepakt... die banden zou hebben met een tak van islamitische staat. Volgens Bild had de 23-jarige man gesolliciteerd als bewaker bij het voetbaltoernooi. Bij een controle door de veiligheidsdienst viel hij door de mand. Hij zou eerder geld hebben geschonken aan ISKP. Dat is de terreurgroep die ook de aanslag op een concertzaal in Moskou heeft opgeëist. Op Curaçao heeft een man zichzelf aangegeven in het onderzoek naar de dood van een Nederlandse marechaussee. De man meldde zich gisteren bij de politie van Curaçao, schrijven lokale media. In en rond Willemstad zijn de afgelopen tijd meerdere politieinvallen geweest. De man die de Deense premier Frederiksen gisteravond in Kopenhagen aanviel... is volgens een krant een 39-jarige pol. Hij was dronken en vermoedelijk onder invloed van drugs. Zijn motief is nog onduidelijk. Premier Mette Frederiksen heeft een lichte whiplash overgehouden aan de aanval. Het heeft haar kantoor laten weten. Volgens ooggetuigen kreeg ze een harde duw tegen haar schouders.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 En doet hij samen met uh, Katie Brown. Luister maar. Are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. Right now, on your favorite radio show, The Nightwalk Main Stage. featuring Ron Kel met Preach. Daarvoor nou, van muziek van Riverstar met Love You Till Tomorrow. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Jouw warming-up voor jouw stapavond. Ik heb even een beetje shownieuws voor je. Joost Klein heeft voor het eerst gezien zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival weer muziek uitgebracht. De nieuwe single van de artiest heet eh, Luchtballon. Het nummer is qua stijl vergelijkbaar met zijn songfestival in Europa Pa. luchtballon eh, bevat dezelfde melodie als dit, Right Here Waiting. Eh, van, wie was het ook alweer? Van eh, Richard Marx, hè? Marx krijgt er ook een credits, eh, krijgt er ook de credits als een van de schrijvers van Kleins Nummer. In de tekst van het liedje zit er geen directe verwijzing naar de disqualificatie op het Eurovisie Songfestival. Wel zingt de artiest dat hij veel heeft geleerd van het verleden en dat hij zo moe wordt van mensen. Ook spreekt Klein van veel te veel prikkels. <laughs> Ja, hè? we snappen hem helemaal. En ja, weet niet of je wel eens bij het eh, Philipsstadion in Eindhoven komt. Ja, die voetbalclub daar ook. Maar er staat tegenwoordig een standbeeld eh, van eh, niemand minder dan Guus Meeuwers. Daar werd hij mee verrast. Uh, dit standbeeld staat bij de hoofdingang van het Philipsstadion. Die krijgt hij vanwege zijn groots met een zachte G concertreeksen. En het kunstwerk dat een jonge versie van Meeuwers voorstelt... werd gistermiddag onthuld. Dus ja, <laughs> je kan kijken of je het wat vindt. Maar eh, ik kom liever niet bij die club in de buurt. Maar hè, daar zijn de meningen over verdeeld. Dus, eh, maar ja, voor Guus is het leuk dat hij zijn eigen standbeeld heeft. Eh. dus ja, hè. zijn antwoord.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 Zeker in, eh, in de house scene eh, doet hij het erg goed. Wordt veel gedraaid. En veel gevraagd ook. Eh, en veel gedraaid door de artiesten natuurlijk op de radio. En natuurlijk op de festivals outdoor. Alhoewel het weer... Ja, het is een beetje wisselvallig, het weer. Ik moet zeggen, het weer... Ja, echt zomer is het nog niet. We hebben af en toe overdag mooie temperatuur. Maar uh, s'nachts en eind van de avond koelt het flink af. En s'nachts moet je zeker nog een, eh, af en toe wel een, eh, dikke jas aan hebben. Want eh, misschien is het de leeftijd, maar ik vind het behoorlijk koud s'nachts. van Zandvoort, de party-update. Wat voor leuke feesten allemaal gaan op deze zaterdag 8 juni. En zoals altijd beginnen we eerst met de Brainwash in de Escape in Amsterdam. Wekelijks feest. Brainwash in de Escape. En voor meer informatie check natuurlijk de website escape.nl. Het begint allemaal rond de klok van 11 uur. En tot 5 uur mag je daar rondhangen en uit je dak gaan. En ja, The Resident. Onze eigen Zandvoortse Raimundo heeft daar een line-up in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Lucas V, Divine en MC is Janto. Vanavond dus in Escape het Weekse feestje Brainwash. Als we doorlopen komen we bij Club R. Daar is vanavond de Throwback. Begint ook om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend in Club R. En voor meer informatie eh, check de website... Eh, thrwbck.nl of r.nl. is natuurlijk uh, hip-hop en RB. En als je van het genre houdt, dan moet je zeker ook naar de Melkweg komen. Iedere zaterdagavond encore. Wekelijks feestje en vanavond We Love uh, eh, SZA Special. Begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg natuurlijk. En dat is de home of hip-hop en R&B. En voor meer informatie check de website aan elkaar geschreven. encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Daar vind je ook alle informatie. De line-up vanavond Joe Hazel, Prime, Joanne, Lee Mills en Lee. En hosted bij Leroy. Vanavond dus eh, Home of Hip Hop en R&B. Encore in de Melkweg in Amsterdam. En vandaag was er weer een leuke ja, jeugdsentimentje voor mij dan. Het was eh, vandaag een eh, Multigroove Festival. Begon vanmiddag om 1 uur. En duurt tot vannacht 1 uur. En dat was allemaal op de Hemkade in... Ja, Zaandam is dat. trendje van Amsterdam, Zaandam. Daar is de Multigroove was vroeger echt fenomenaal. Daar gingen we allemaal vroeger, eh, mensen van mijn leeftijd gingen er elke week naartoe naar de Multigroove. En eh, ja, hardstyle. Early rave, early hardcore, old school hoor je daar, de Multigroove. meer informatie checken eh, multigroove.com of multigroove.nl of mkade48.nl. E Dat is natuurlijk het adres van, van de mkade. En wie kan je allemaal verwachten? Baba, Base D, Buzz Charlie Noise, The Mound of Madness, Dano, Deepak, die Enforcer, Isaac, Luna, McRuffian, Painbringer. Pavo komt zelfs voorbij. Nou, die is zelfs nog ouder dan ik. Eh, Predator. Promo is aanwezig. Eh, Scott Project, Spider Williams, Sonny D, Activator. De Dark Raver is er. Uh, eh, Uniex en Vincent. Meer informatie check gewoon even multigroove.com. Vanmiddag dus begonnen om 1 uur en duurt tot vannacht 1 uur in, in de M-kade. Multigroove Festival. En tot zover ook een korte party-update. Terug naar de muziek, want daarvoor zie ik aan je radio gekluisterd. Begin van je stapavond, CFM Zandvoort, de Nightwalk.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 While other music instruments, we other music, enhanced like turning water into wine. Remember who saved your life last night? The best beats, beats, beats, only here, here at the Nightwalk main stage. Right now on your favorite radio show, the Nightwalk main stage. think I'm going through. Cause all I want is you. Oh yeah. I can how you try to please me. Nothing else will get me by. And I get crazy when you try. Ja, dat was muziek van Deep Star Fusing Donna Allen met Sugar. In de Richard Earnshaw Extended Remix. En daarvoor horen we Jay Vegas met de soundtrack en zo werd even tijd voor een Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de radio, op de streams... en natuurlijk op de festivals. Deze week op 10, Luc van Dijk met Came to Party. Op 9, Kasim, I Hear You. Op 8, Barry Can't Swim met Kimbara, is behoorlijk gezakt. Op 7, in de remix van uh, Kyle Watson, Low Rider, van War natuurlijk. Op 6, Club the Combat met House Item. Op 5, Dave Morales, Who, Sam Francisco en Steve Martano met Needing You. Op 4 deze week ook een plaatje van Luc van Dijk met eh, Get My Love. Op 3 deze week Sam Jacobs en uh, eh, Tachman met eh, Blueberries. En die plaat stond vorige week nog op nummer 1 in de Nightwalk 10. Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Hij zometeen horen onderweg de nummer 1. Op 2 deze week Disclosure met She's Gonna Dance On. En deze week een nieuwe nummer 1. Het is Parsha met Pick Up The Phone. En het is samen met Nate Dogg. Luister maar, Paul Shaw met Pick Up The Phone. Nummer 1 in de Nightwalk 10. it up, it's me calling. Let me show them all about the West. On me, give it up if you ballin'. On me, give it up for your set. Hey, little mama with that tight dress on, I got a small proposition for you. You look kinda sexy, got it going on. Here's what I want you to do. Here's what I want you to do. Come a little closer. More music, less talk. Nightwalk main stage. All the hits. All the hits on ZFM's Nightwalk. met Tundra. En daarvoor horen we Idris Elba met La Trompetta. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet gedreurd, zometeen het nieuws weer. En dan zijn we nog eh, twee uur lang bij. Met eerst zometeen DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur vliegen wij om naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Vroeg nog even muziek. Misschien zometeen nog Martijn Ommich met Tromba. Maar die hoor hier David Peng In de Cube, eh, Cubico Extended Remix van Ocean Drive. Open Your Mind.